Als ze dat niet willen, moeten ze zich aanpassen of worden ze verplicht vindt Farmers Defence Force maar niks. als we over zulke grote transities praten, waarover het verdienmodel eigenlijk eh, te weinig eh, aandacht eh, krijgt. En ehm, het voor boeren een uitzichtsloze situatie wordt, omdat ze gedreven worden naar een bepaalde route te boeren waar geen verdienmodel in zit. Terwijl ze nu een bedrijf hebben waar wel verdienvermogen in zit, ja, is natuurlijk een hele lastige. Ook boerenclub Agractie heeft naar de uitleg van Rempus gekeken. Zij zijn er blij mee dat hij perspectief geeft voor de boeren. In Valkenburg wordt er druk geklust aan de kades. Door de overstroming in het gebied raakten ze vorig jaar zwaar beschadigd. Ja, alles leuk en wel, die kades. Maar deze inwoner van Valkenburg kan nog altijd niet terug naar zijn huis, zegt hij. Nee, wij moeten nog eh, zeker drie maanden verbouwen. Dus eh, wij hopen met kerst thuis te zijn. Het is gewoon een hele lastige situatie eh, om te kijken van waar de schade vandaan komt en hoe het hersteld moet worden. En daar gaat gewoon tijd overheen. En in Frankrijk hebben tientallen beroemde actrices een stuk van hun haar afgeknipt. Niet voor een nieuwe rol, maar als protest en als steun voor vrouwen in Iran. For freedom. Ja, aanleiding is de dood van de Iraanse Masha Amini. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek verkeerd zou hebben gedragen. En tijdens haar arrestatie zou ze zo zijn mishandeld dat ze het niet overleefde. Als steunbetuiging aan die vrouwen in Iran hebben Franse wereldsterren zoals Juliette Binoche en Jane Birkin dus een stukje van hun haar afgeknipt in een filmpje op Insta. Het weer, het is niet koud, graadje of 20 vanmiddag. Wel veel wolken, vanavond in het westen ook wat regen. Morgen overal lekker veel zon, ietsje koeler dan vandaag. Het wordt dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten.